Gert Kluk met het NOS Journaal. VVD-leider Rutte en PvdA-voorman Samson gaan na donderdag inhoudelijk gesprekken voeren over een nieuw kabinet. Dat zeiden ze na een eerste gezamenlijk gesprek bij minister Kamp. Donderdag debatteert de nieuwe Tweede Kamer over de verkiezingsuitslag en de formatie. GroenLinks krijgt in de nieuwe Tweede Kamer definitief vier zetels. En dat gaat ten koste van de PvdA die geen 39 maar 38 zetels krijgt. Drie minder dan de VVD. Dat blijkt uit de definitieve uitslag die de kiesraad bekend heeft gemaakt. De ChristenUnie heeft haar vijfde zetel te danken aan de lijstverbinding met de SGP. CDA-kamerlid Pieter Omzicht, die op een onverkiesbare 39e plaats stond, komt toch in de Tweede Kamer. Hij haalde voldoende stemmen voor een voorkeurszetel. De rente op Spaanse staatsleningen loopt weer op. Voor leningen van 10 jaar staat de rente inmiddels boven de 6%. Na de aankondiging van de Europese Centrale Bank dat die bereid is om onbeperkt Spaanse staatsleningen op te kopen, was de rente gedaald. Beleggers gingen ervan uit dat Spanje snel bij het Europese noodfonds zou aankloppen, maar dat is nog altijd niet gebeurd. De Europese Centrale Bank komt alleen in actie als Spanje noodhulp aanvraagt en akkoord gaat met de eisen van Europa en het Internationaal Monetair Fonds om te hervormen en te bezuinigen. In Utrecht heeft de politie bij een inval op een woonwagenkamp in de wijk Lunette vier mensen aangehouden. Op het kamp zijn wapens en drugs gevonden. Tien auto's zijn in beslag genomen. De politie wil niet zeggen of de mensen die zijn aangehouden op het kamp wonen. De fiets die eind augustus bij Maastricht uit de Maas werd opgedoken is niet van Tanja Groen, de studente die sinds 1993 wordt vermist. De fiets is van een ander merk en haar frame en postcode zitten er niet op. Duikers vonden de fiets eind augustus op aanwijzing van een lopen. Ook een buis die werd opgedoken leverde geen bruikbare aanwijzingen op. Het weer vanavond en vannacht overwegend bewolkt en af en toe wat regen. Morgen vooral in de kustgebieden kans op een bui. Wel frisser dan vandaag, maximaal 17 graden. De rest van de week wordt het 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is René Passet van de ANWB. Het is een niet al te drukke avondspits. Vooral rond Amsterdam valt het mee. Dit zijn de files van 3 kilometer en langer. Op de A10 West voor de Continental 4 kilometer. Bij Rotterdam op de A13 vanuit Den Haag. Bij het Kleinpolderplein 3 Vanuit Europort naar Rotterdam op de A15 bij het Vaanplein 3. En op de A20 vanuit Hoek van Holland staat ze bij het Terbrechtseplein 4 kilometer. Vanuit Gouda naar Rotterdam tussen het Terbrechtseplein en Rotterdam Centrum 3. A27 Utrecht-Breda voor de brug bij Gorkum 3 kilometer. En de A28 Utrecht-Amersfoort bij Leusden-Zuid 3 kilometer.